Start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De meeste gewerkt tijdens oud en nieuw. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Sinds vorig jaar mag vuurwerk alleen worden afgestoken... tussen 6 uur s avonds op Oudjaarsdag... en 2 uur s nachts op Nieuwjaarsdag. Die maatregel werd genomen om overlast terug te dringen. Eén op de 10 gemeenten wil dat die afsteektijd nog verder wordt beperkt. De rest vinden nieuwe regels goed zoals ze nu zijn. De vier grote steden deden niet mee aan de enquête. De nationale politie zal hard optreden tegen agenten die asielzoekers discrimineren. De opvang van vluchtelingen maakt emoties los in de samenleving. Maar volgens korpschef Bouwman mag de polarisatie niet doordringen tot het politiekorps. Op straat is de politie er voor iedereen, benadrukt Bouwman. Hij zegt streng op te treden tegen agenten die over de schreef gaan. Reddingsdiensten hebben geen hoop meer op overlevenden... na de brand op een olieplatform in de Kaspische Zee. Twee dagen geleden brak er brand uit op het platform voor de kust van Azerbeidzjan. 29 mensen raakten toen vermist. Gevreesd wordt dat ze allemaal om het leven zijn gekomen. President Aliyev heeft voor vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd. De Nederlandse hockeymannen zijn vierde geworden in de Hockey World League in India. De troostfinale tegen het gastland van bondscoach Roland Oldmans eindigde na reguliere speeltijd in 5-5. Oranje verloor daarna de shootouts. De finale gaat later vandaag tussen België en Australië. In de eredivisie zijn vanmiddag drie wedstrijden gespeeld. Feyenoord won thuis van Heracles Almelo. In de Kuip werd het 3-0 voor de Rotterdammers. De wedstrijd nec pex Zwolle eindigde in een gelijkspel. Daar werd het 2-2. En Willem II sleepte thuis drie punten binnen na een 3-0 overwinning op Cambuur. Het weer bewolkt en hier en daar wat regen. Vanavond minder wind en het wordt het langzaam droger. Morgenochtend lokaal nog een bui.